Clemens Peters met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema staakt haar poging om een religieuze organisatie... zijn steunverklaring tegen LHBTI-geweld te laten tekenen. Met name moskeebesturen waren boos over de tekst. Die zou suggereren dat alleen moslims LHBTI'ers belagen. Halsema denkt dat de intolerantie breder is... maar ze had gehoopt dat de religieuze organisaties zich daartegen uit zouden spreken. De Amerikaanse president Joe Biden noemt de aanval op de echtgenoot van de democratische politica Nancy Pelosi verachtelijk. Hij voegde eraan toe dat het tijd is om op te staan tegen geweld in de politiek. De 82-jarige Paul Pelosi werd gisternacht aangevallen in het huis van hem en zijn echtgenote in San Francisco. Hij riep een gebroken schedel op en verwondingen aan zijn rechterarm en handen. Op de Filipijnen worden nog steeds zeker 60 mensen vermist... na de overstromingen en landverschuivingen van de afgelopen dagen. Bij dat natuurgeweld in het zuiden van het land... zijn zeker 47 mensen omgekomen. Met name in de provincie Maguindanao. Gevreesd wordt dat de meeste vermisten door het water zijn meegesleurd. De overstromingen zijn het gevolg van de tropische storm Nalgai... die delen van de Filipijnen heeft geteisterd. Vijf pluimveebedrijven in de buurt van Lunteren zijn niet preventief geruimd. Deels omdat er niet genoeg gas is om de vele kippen en ander pluimvee te doden. De bedrijven lagen vlakbij een besmet bedrijf... en zouden uit voorzorg al hun dieren kwijtraken. Maar door het gastekort en omdat ze de ruiming aanvochten... is de termijn waarbinnen de dieren hadden moeten worden geruimd verstreken. Hanna Goslar, een goede vriendin van Anne Frank, is overleden. In de jaren 30 van de vorige eeuw zaten ze samen in een klas. Hanna wordt in het dagboek dat Anne Frank in het achterhuis bijhield Annelie genoemd. Hanna Goslar en haar zus overleefden als enige van hun familie de oorlog.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 I used to start with black it darkened the edges, created a path in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart van Zandvoort, op 106.9 ZFM.